en volgens hem is het dan logisch dat hij ook de premier levert. Verder hoopt Bos op een zo progressief mogelijk kabinet. De PVV is de enige partij waarmee hij niet wil samenwerken. Gisteren leed de PvdA een enorme nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De PVV, die maar in twee gemeenten meedeed, boekte juist een grote overwinning. PVV-leider Wilders denkt dat zijn partij in juni de grootste kan worden. Hij spreekt over het afmaken van het karwei van Pim Fortuyn. In Göttingen in Noord-Duitsland is vorig jaar een jongetje geboren dat niet meer dan 275 gram weegt. De baby is voor zover bekend de lichtste jongen ter wereld die een vroege geboorte heeft overleefd, zegt het plaatselijke ziekenhuis. Artsen gingen er tot nu toe vanuit dat kinderen van minder dan 350 gram in principe niet levensvatbaar zijn. Drie meisjes waren bij hun geboorte ooit lichter dan het jongetje van 275 gram. Het lichtste meisje woog 244 gram. In Sint-Oederode is een vrouw tijdens het uitlaten van haar hondje aangevallen door drie pitbulls. Toen de pitbulls de vrouw van 22 en haar hondje in het vizier kregen, stormden ze op haar af. De vrouw beschermde haar hondje door het op te tillen en werd toen in haar armen en onderrug gebeten. Buurtbewoners schoten de vrouw te hulp door de bijtende pitbulls weg te halen. De eigenaar van de pitbulls in Sint-Oederode krijgt een boete. In de woning van de Duitse schaatster Claudia Pechstein is huiszoeking gedaan. Zeker tien rechercheurs zochten naar zaken die met doping te maken hebben... en naar sporen die justitie naar eventuele handlangers kunnen leiden. Bij Pechstein werden vorig jaar abnormale bloedwaarden gemeten... waarop de internationale schaatsbond haar voor twee jaar schorste. Pechstein heeft altijd ontkend dat ze doping heeft gebruikt. Na de huiszoeking liet ze weten dat er dan ook niks gevonden kan zijn. En omdat ik nooit doping heb gebruikt, heb ik ook geen handlangers, zei Claudia Pechstein. Dan het weer vanavond droog en helder en vannacht ligt de vorst. Morgen bewolkt en eerst nog droog. In de loop van de dag vanuit het noorden regen en sneeuw. Het wordt dan zo'n 4 graden. Dit was het NOS Journaal.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 What do you do when it's all gone? What do you do when you get lost inside your soul? Where do we go when love's gone? live in Zandvoort. she lies. live in Zandvoort. En jij bent erbij. be okay and I won't pretend I am So just tell me today and take my hand Please take my hand Please take my hand Please take my hand Strong.